Bij de leiderschapsverkiezing kon er worden gestemd op drie kandidaten, Hugo de Jonge, Mona Keizer en Pieter Omtzigt. Partijvoorzitter Ploem noemt het ontzettend vervelend dat de verkiezing opnieuw moet. Vanaf morgen kunnen de CDA-leden opnieuw stemmen. In Oostenrijk zijn twee wandelaars om het leven gekomen door vallende rotsblokken. Minstens zeven mensen raakten ernstig gewond. Er is een grote reddingsoperatie aan de gang, maar de plek van het ongeluk is lastig te bereiken. Het gaat om de kloof Berenschützklamm ten noorden van de stad Graz. Met ladders en touwbruggen kunnen toeristen daar honderden meters omhoog klimmen. Het gebied is geliefd bij wandelaars. Door de vele regen van de afgelopen weken zijn de grondwaterstanden voorzichtig hersteld. Er is daardoor niet langer sprake van een dreigend landelijk watertekort. blijkt uit de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling, de LCW. Ondanks de recente regen blijft de grond in Nederland uitzonderlijk droog, zegt de LCW. Er zijn wel grote regionale verschillen. Vooral op de hoge zandgronden in Zuid- en Oost-Nederland blijft het grondwaterpeil erg laag. De Britse regering heeft opnieuw steunmaatregelen aangekondigd... vooral gericht op de horeca en het toerisme. De BTW voor die sectoren gaat omlaag van 20 naar 5 procent. De maatregel gaat volgende week woensdag in en geldt zes maanden. Het moet banenverlies bij restaurants, pubs, hotels en campings beperken.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 Heeft allemaal te maken met een afgesloten rijstrook op de A10 West richting Zaanstad. Voor de Koentunnel is de linkerrijstrook dicht. Eerder vanmiddag is daar een ongeluk gebeurd en de vangrail is daar nog beschadigd. Ze gaan vanmiddag pas, of eh, vanavond pas beginnen met het repareren.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 Nah, I can't make it, I can't make it. <laughs> because, oh yeah, we walking out, so it's okay. Meet me on the road, yeah, meet me on the road. on the hey. road, we drinking it all day. Plenty vibes on the roadway. My doctor says it's okay. We're drinking, we're drinking. Drink rum in the night time. Drink plenty, you'll be quite fine. Tell the boss man it's my time. We're drinking, we're drinking. Hey. I got a job that I don't like. They want me work for the all night. Blood, I'm so fed up by this shit. I done plan for the boat ride. They don't want give me no time, but God know I'm not missing this. Because oh yeah, we walking right, so it's.